journaal De Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy zijn het eens geworden over noodhulp aan Griekenland. Ze hebben elkaar gesproken in Brussel voor het begin van een Europese top. Wat het Frans-Duitse plan precies inhoudt is nog niet bekend. Maar bij de noodhulp voor Griekenland spelen zowel de Europese lidstaten als het IMF een rol. Individuele lidstaten mogen Griekenland financiële hulp aanbieden. Een plan moet nog wel worden voorgelegd aan 14 andere eurolanden. Een groep van zo'n 150 Afghaanse stamleiders uit Tarinkot en omgeving heeft de Nederlanders in een petitie gevraagd om in Afghanistan te blijven. Ze prijzen de Nederlandse militairen om de wegen, bruggen, scholen en gezondheidscentra die ze hebben gebouwd. In de Tweede Kamer bestaat verbazing over de terugtrekking van de Nederlandse troepen. Die kost twee keer zoveel als gedacht en duurt ook nog eens langer. De hypotheekrenteaftrek moet voorlopig blijven. Het is crisis, ook in de bouw, en nu rommelen met de aftrek is schadelijk, zegt president Wellink van de Nederlandse Bank. Onder meer GroenLinks en D66 maakten de afgelopen dagen plannen bekend om de hypotheekrenteaftrek af te bouwen. De politiebonden weigeren elke medewerking aan de voorgenomen bezuinigingen bij de politie. De bonden zeggen dat daardoor 2 tot 3000 agenten hun baan verliezen en dat de veiligheid in het geding komt. Bovendien is volgens de bonden niet duidelijk hoe de reorganisatie eruit komt te zien door de val van het kabinet. Minister Heers Ballin bestrijdt dat. Vera Pauw vertrekt als bondscoach van het Nederlands vrouwenvoetbalelftal. Er is een verschil van inzicht met de KNVB over de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal, zegt ze. Onder haar leiding plaatste Oranje zich voor het eerst in de geschiedenis voor een eindtoernooi. Op het EK van vorig jaar in Finland bereikte Nederland de halve finale. Dan het weer. Vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen regen. Minima van 8 graad of 8. Morgen bewolkt en overwegend droog en met 13 graden minder zacht.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 Of kent u iemand die zich afvraagt of de toetsen van de telefoon niet wat groter kunnen? Kom dan naar een van de hulpmiddelenbeurzen bij u in de buurt en ontdek welke mogelijkheden er zijn om het leven een stuk makkelijker te maken. In maart en april komen wij naar de volgende plaatsen. 5 maart Rotterdam, 12 maart Weert, 19 maart Haarlem, 26 maart Apeldoorn, 1 april Utrecht, 9 april Leiden, 16 april Assen en 23 april Tilburg. Voor meer informatie en de exacte locaties kijkt u op www.orionwebbox.org.